de parel van die oude Zuiderzee. Met je kleine houten huisjes en je scheepjes aan de ree. dank je bent de parel, je trekt heel de wereld aan. Waar de klompjes voor de deurtjes in de schone straatjes staan. Wie zijn moois wil zien, die gaat naar Volendam. Het meest geliefde plekje van waar ik ter wereld kwam. Die wonderschone klederdracht Zuiderzee. Met je kleine houten huisjes en je scheepjes aan de ree. Volendam, je bent de parel, jij trekt heel de wereld aan. Waar de klokjes voor de deurtjes in de schone straatjes staan. Het ligt daar al een sprookje in, het groene kik al werd de Zuiderzee een meer, toch werd het interessant. Het volendame meisje is een pop in haar kledij. Het allerschoonste schilderij, dat haalt het daar Je bent de parel, jij trekt heel de wereld aan. Waar de klompjes voor de deur